ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn er meer dan 12.000 mensen bijgekomen bij Defensie. Dat is een toename van bijna 20 Het zijn niet alleen beroepsmilitairen, maar ook kantoormensen en reservisten. Dat zijn parttime militairen die naast hun baan opgeroepen kunnen worden. Er werken nu bijna 80.000 mensen bij Defensie. Over ruim vier jaar moeten dat er 100.000 zijn. Curaçao wil hulp van Nederland om het vliegverkeer veilig te houden. Vorig weekend waren er twee bijna botsingen met Amerikaanse militaire vliegtuigen. Die vlogen zonder transponder. Zonder dat ding zijn de vliegtuigen niet zichtbaar voor de luchtverkeersleiding... en daarom heeft het parlement van Curaçao daar een motie over aangenomen... vertelt correspondent Dick Draaier. Er moet eh, volgens de, de parlementariërs een volledige transparantie komen... over de militaire operaties in het Curaçaose eh, territoriale luchtruim. En dat de Verenigde Staten een verplichting krijgen... om eh, het gebruik van transponders in het luchtruim hier aan te moeten zetten. Dus ze mogen gewoon niet meer zonder vliegen. Nou, ik ben benieuwd of dat lukt. Ja, en als dat niet lukt, wil Curaçao apparatuur krijgen van Nederland... om de vluchten toch te kunnen spotten. Amerika is actief in het Caribisch gebied... omdat het Trump het aan de stok heeft met de Venezolaanse president Maduro... En een Fries onder onsje gisteren op het WK darts. Danny Noppert versloeg Jurjen van der Velde met 3-1. Maar de pot stond vooral in het teken van een derde speler, de beruchte Ellie Pelly-wesp. Dat is een terugkerend fenomeen op het WK darts. Waarschijnlijk zit er een wespennest in Alexandra Palace. En Noppert is er helemaal klaar mee. Ik heb hem even eh, zo'n eh, elleboog gegeven. Ja, ik heb echt uh, een pesthekel aan die wespen. En als die zo in mijn nekje... Eh, nee, dat, daar hou ik niet van. stel, je krijgt een steek in je nek. Ja, zo, zet zit ik andere wespen ook te kijken. Dan denk ik ook van, oh, dat zal je niet gebeuren, toch? Nou, en Van der Velde was daarom voorbereid. Hij kwam het podium op met een anti-wespenspray. Tijdens de wedstrijd tegen Noppert spoot hij verschillende keren in de lucht. Nou, dat bleek dan weer niet zo handig. Er waren mensen in de zaal allergisch voor zijn spray. hij is door de organisatie daarom op zijn vingers getikt. Heb ik het weer nog voor je? Het wordt een grijze dag, maar het blijft op de meeste plekken wel droog. Op een klein beetje motregen na. Koud is het ook niet echt voor midden december. Een graad of 11 wordt het.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 Door een brand in een woonzorgcentrum in Bussum zijn twee mensen overleden. Het gaat om de bewoonster van het appartement waar de brand woedde... en een bewoner die een paar uur later onwel werd. De provincie Groningen maakt zich zorgen over bodemdaling door zoutwinning bij Heiligerlee... en gaat in beroep tegen een besluit van minister Hermans. Zij heeft toestemming gegeven om nog eens 10 jaar zout te winnen tot 2035. Het weer, het wordt een grijze dag. Het blijft wel grotendeels droog. Met maximaal van 11 graden blijft het zacht voor de tijd van het jaar.